Ja hoor, daar komt hij hoor. Hallo, hallo, ik ben Joop Malone. Ja, ik ben Joop Maloen. Die naam die kreeg ik toen ik zoveel jaar geleden werd geboren. Ik ben Joop Meloen, kan ik er wat aan doen? Van achteren Meloen en Joop van voren. Ze vragen vaak meneer, hoe heet u ook alweer? Als ik dan zeg hoe of ik heet, dan zingen ze voordat je het weet. Ik ben Joep Malone, die naam die kreeg ik toen. Ik zoveel jaar geleden werd geboren. La la la. Nog een keer. Even snel, de mensen hebben namen. Hele mooie, hele fraaie. De een heet zus, de ander zo, dat is al vele jaren. Het is natuurlijk gemakkelijk als iemand je niet kent. Want als je zegt hoe op je heet, dan weet men wie je bent. Dan nou, halen jongens, ik ben Joop Meloen. Die naam die kreeg ik toen ik zoveel jaar geleden werd geboren. Ik ben Joop Meloen, kan ik er wat aan doen? Van achter en meloen, nee ook van voor. Even stil. Ze vragen vaak meneer, hoe heet u ook alweer? Als ik dan zeg hoe heet zich iedereen voordat je het weet, ja. Ik ben Joep Maloon, die naam die kreeg ik toen. Ik zoveel jaar geleden werd geboren. La la la. Ook dieren hebben namen. Oh, sorry. Ook dieren hebben namen, want mijn kat die heet dus Mickey. Mijn hond, ik zeg zo vaak, ach geef mijn portie maar al Mickey maar ook het huisje wel tevreden. Mijn boot en nog veel meer. En als je soms mijn naam niet weet, dan zeg je maar meneer. Ik ben Joepelo, zo is dat. Die naam die kreeg ik toen. Heel lang, heel lang. Zoveel jaar geleden werd geboren. Ik ben Joepelo, ik ben Kan ik er wat aan doen? Van achter een meloen en Joep Ze vragen vaak meneer, hoe heet u ook alweer? Als ik dan zeg of ik heet, dan zingen ze voordat je het weet. Ik ben Joep Maroon, ja, is dat. die naam die kreeg ik toen. Zoveel jaar, zoveel jaar geleden werd geboren. Even la la la jongens, la la la la la la la Joepie Maroon. Twee meloenen voor een gulden jongens. Loentje. Zo, zo, mevrouw, u hoe heet het ook alweer? Dat gaat mijn keer op keer. Als ik dan zeg hoe hoog ik heet, dan zing je zeer voordat je weet. Ik ben Joop Meloen, kan ik er wat aan doen? Van achteren een meloen, van achteren meloen, van achteren.